spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal is gebeurd naar aanleiding van de VN-resolutie die vrijdag werd aangenomen. Daarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. De VS onthield zich daarbij van stemming. Anders gebruikt Amerika meestal zijn veto tegen resoluties van de Verenigde Naties waarin Israël wordt veroordeeld. De vluchtrecorders van het Russische militaire vliegtuig dat vannacht is neergestort zijn nog niet gevonden. Het vliegtuig stortte kort na het opstijgen in Sochi neer in de Zwarte Zee met 92 mensen aan boord. De eerste lichamen zijn geborgen, er zijn geen overlevenden gezien. Aan boord waren 64 leden van een koor dat in Syrië zou optreden voor Russische militairen. Morgen is er een dag van nationale rouw in Rusland. In Chili is een aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er zijn wegen en huizen beschadigd, maar geen gewonden gemeld. Wel zitten 21.000 huishoudens zonder stroom. De beving vond plaats op een diepte van 34 kilometer onder het eiland Chiloé. In het gebied komen veel toeristen. In het westen van Mexico zijn zes afgehakte hoofden gevonden... in een arm gebied waar drugsbendes de dienst uitmaken. Bij een ander incident schoten gewapende mannen in een huis zes mannen en een vrouw dood. Volgens Mexicaanse media waren twee van de slachtoffers politieagenten. De afgelopen tien jaar zijn naar schatting 100.000 mensen slachtoffer geworden van drugsgerelateerd geweld in Mexico. De Fransman Thomas Coville heeft een nieuw wereldrecord alleen rond de wereldzeilen gevestigd. Hij deed het in iets meer dan 49 dagen. Dat is acht dagen korter dan het vorige record uit 2008. Vanmorgen heette de Franse marine de trimaran van 31 meter van Coville met een helikopter welkom in Franse wateren.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 And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.